uur. Meijer met het NOS-journaal. Israël en Hamas spreken elkaar tegen over het bestaan van een lijst met gijzelaars die vrijgelaten zouden kunnen worden. Een Hamas-functionaris zei gisteren dat een lijst van 34 Israëlische gijzelaars is goedgekeurd... als onderdeel van een akkoord dat tot een staakt het vuren zou kunnen leiden. Maar een woordvoerder van de Israëlische premier Netanyahu zegt dat Hamas zo'n lijst niet heeft gegeven... Israël en Hamas onderhandelen met tussenpozen al meer dan een jaar over een staakt het vuren en een gevangenenruil. In India is het lichaam van een vermiste journalist gevonden in een septic tank. De man deed verslag van mogelijke corruptie bij openbare bouwprojecten in het land. Op nieuwjaarsdag raakte hij vermist, waarna zijn familie, familie aangifte deed bij de politie. Zijn lichaam werd gevonden op een terrein van een wegenbouwer nadat de politie zijn telefoon had getraceerd. Er zijn drie mensen opgepakt. Twee van hen zouden mogelijk familieleden van het slachtoffer zijn. In India worden journalisten vaker bedreigd, aangevallen of vermoord. De treinproblemen bij Schiphol zijn opgelost, meldt de NS. Sinds het einde van de middag reden er minder treinen vanwege een kapotte bovenleiding. Inmiddels rijden de treinen weer volgens de dienstregeling. Ook op andere trajecten in het land waren afgelopen dag problemen door een kapotte bovenleiding. Maar die problemen waren eerder al opgelost. Duizenden mensen waren afgelopen dag bij een herdenking in Montenegro... voor de slachtoffers van een schietpartij op 1 januari. Een dronken man schoot toen 12 mensen dood, onder wie twee kinderen. Daarna pleegde hij zelfmoord. Na de schietpartij in de plaats Cetinje waren er drie dagen nationale rouw. Het weer.